Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf in Hekendorp bij Water is vogelgriep uitgebroken. Alle 150.000 legkippen worden geruimd. Het bedrijf heeft zes stallen met kippen. Alle dieren zitten binnen. In een straal van een kilometer rond het bedrijf is er de komende drie weken een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest. Alle 90 mensen die vanmiddag bij de intocht in Gouda waren gearresteerd zijn weer vrij. In Gouda waren speciale plekken aangewezen voor demonstraties. Maar een aantal demonstranten ging toch naar het centrum. Daar ontstond ruzie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Het merendeel van de mensen die demonstreerden op een plek waar dat niet mocht... krijgt een boete van 220 euro. In Arnhem zijn gisteren vier militairen opgepakt na een vechtpartij. De vier mannen in de leeftijd van 19 tot 23 jaar worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een van de mannen wordt ook verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer was een man van 24 uit Westervoort. Hij raakte gewond aan zijn hoofd. Moslims hebben de Amerika 300 jaar eerder ontdekt dan Columbus. Dat zei de Turkse president Erdogan in een televisietoespraak. Erdogan volgt daarmee een kleine minderheid van islamitische geschiedkundigen... die beweert dat moslims Amerika ontdekten. De meeste geschiedenisboeken zijn het erover eens dat Columbus in 1492 als eerste voet zette op het continent. Volgens Erdogan schreef Columbus over een moskee die hij langs de Cubaanse kust aantrof. Hij wil met Cuba praten over het bouwen van een moskee aan de kust. Nederland is achtste geworden bij het Junior Eurovisie Songfestival. De 15-jarige Julia uit Zeewolde zong het liedje Around. Vincenzo Cantiello uit Italië werd eerste. Hij haalde 159 punten met het liedje Tu Primo Grande Amore. Er deden dit jaar deelnemers uit 16 landen mee aan het Junior Songfestival. Het weer nog geleidelijk wordt het overal droger. kan vannacht een mistbank ontstaan. tot zo'n 8 graden. Later vannacht gaat het in het noordoosten regenen en dan blijft het morgen overdag zo.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 Now I want you to erase technology and pretend like it didn't exist. I want you to go back to something special like Paradise Garage, Larry Levan on the turntables. You had loops, you had a four track, you had tribal percussionists, you had brothers and sisters gay and straight. It didn't matter because they were there to elevate, to go to a place beyond them. You know what I'm saying? The dance floor came alive. Larry Levan on the turntables. Larry Levan on the turntables. your anonymous hiding behind a computer and shit. Now I want you to erase technology and pretend like it didn't exist. I want you to go back to something special like Paradise Garage, Leary Levan on the turntables, Leary Levan on the turntables. Table. This is My House, the radio show. It's time to my house. The radio show. mo. Too many bitches, got to go. Got to go. Got to go. Got to go. mo. One bad bitch, I got to go. bitch here got to go. One bad bitch here got to go. One bad bitch here got to go. Eeny, meeny, miny, mo. Too many bitches, one got to go. One bad bitch here got to go. One bad bitch here got to go. Eeny, meeny, miny, mo. One bad bitch here got to go. I One bad bitch, I got you, girl. Can you feel it? Can you feel the bass? Come on, feel it with me. Come on now. And the bass is the groove that makes us move. We need the bass.